1 uur, al iets over 1 uur. En dit is informeert tot 2 uur in samenwerking met Kruibeke, het lokaal bestuur. Zo is dat, hè, Dat klopt helemaal, Leo. Maar je hebt dus- nog tal van informatie, hè? Ja, zeker en vast. Wist jij, Leo, dat het deze week, de voorbije week eigenlijk, tot en met morgen, of tot ja, 6 maart, eh, dat het de week van de vrijwilliger was? Wist je dat? Ik eh, wist alleen dat het dinsdag complimentendag was. Maar ah ja, ja, maar het is ook de week van de vrijwilliger. En in het kader van die complimentendag wil eigenlijk ook het lokaal bestuur van Kruibeke alle vrijwilligers bedanken voor hun engagement tijdens deze week van de vrijwilliger. En zeker na dit jaar vol uitdagingen en veranderingen vrijwilligers hebben nogmaals bewezen dat zij krachtige steunpilaren zijn in de werking van een gemeente. Of het nu gaat om vrijwilligerswerk in de Was of in de bibliotheek, de speelgoedplaneet, de kinderopvang, als natuurouder of op de markten, of in de talloze verenigingen die actief zijn, elke vrijwilliger draagt zijn of haar steentje bij om van Kruibeke een mooiere, fijnere plek te maken. En staat de vrijwilligers van het lokaal bestuur in de maand mei nog een leuke of fijne verrassing te wachten. Dus dat is uitkijken. Wil je nog meer info over Week van de Vrijwilliger? Surf dan even naar de website www.kruijbeke.be slash Week van de Vrijwilliger. dat niet te snel gaan doen. Born to Run van de Bruce Springsteen, oftewel de bos die onlangs al zijn rechten verkocht heeft aan Sony en daarvoor ettelijke miljoenen op zijn bankrekening heeft gekregen. Voor de mensen die ons een bezoekje willen brengen hier in eh, de Ambachtstraat 4 in Kruijbeke, dat kan, dat mag. En twee jaar geleden zaten wij op het kasteel in Basel, maar nu is dat niet meer toegankelijk. Nicky, hoe zit dat eigenlijk met eh, het kasteel, met de werken daar? Ja, Leo, inderdaad. De werken aan het kasteel Westerkerken die zijn van start gegaan. Ze zijn er heel wat van plan. Maar ben je benieuwd naar wat er gebeurt in die afgesloten zones? Wel, in de eerste fase gebeuren aanpassingswerken om het kasteel binnenin veilig en conform de hedendaagse museale normen te krijgen. Dus naar stabiliteit toe, vernieuwing, elektriciteit en sanitair, ventilatie enzovoort. Wanneer dat klaar is, dan wordt de nieuwe beleving geïnstalleerd. Denk dan aan projecties op maat gemaakte meubeltjes, soundscapes, authentieke snuisterijen en daar wordt momenteel zeer hard aan gewerkt. Zelfs door enkele plaatselijke talenten die zich opgaven als makers van het kasteel. En midden maart, dus eigenlijk ja, half deze maand, start de restauratie van de Koebrug. Dat is volgens mij die brug die er een beetje zo verscholen ligt. Hè? De, weet je waarover dat ik het heb? Niet de, de eigenlijke hangbrug, maar de koelbrug is een beetje verder. Dat is de brug van Baselpark, daar om naartoe te gaan. Eh, ja? klopt. Dat is volgens mij de koelbrug, ja. Koelbrug? de koelbrug, ja. Nooit van gehoord. Die staat al enkele jaren in de steigers. En daar wordt met de maart dus mee gestart om die te restaureren. Enkel het zuidelijke stuk park zal dan nog toegankelijk zijn. En vanaf eind april wordt dan de buitenomgeving aangepakt de aanleg van een nieuwe toegangsbrug, het vernieuwen van de paden en het oprichten van enkele hedendaagse verblijfsplekken. Kortom, er is nog heel wat werk aan de winkel, maar men is er volop mee bezig. Het kasteeldomein zal dan tijdelijk afgesloten worden en om dan uiteindelijk begin 2023 in volle glorie te heropenen. Daar kijken we naar uit, want ik denk dat daar een feestje gaat worden. quelques lueurs d'aéroport, l'étrange fille aux cheveux d'or. Dans ma mémoire traîne encore, c'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort Alcatraz traîne encore des sanglots couleurs de prison. Monsieur Karil Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills. Et les collines se souviennent des fastes de la dynastie de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Pauvre Madame Polanski, d'un seul coup on t'a pris de vie. Mais qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco, je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow. a shadow. Kruijbeke informeert tot twee uur op Radio Barbier. Te beluisteren via radiobarbier.be. En dit zijn de twee Belgen. Met Lena. De twee Belgen met eh, Lena hier, kwart over één uur op Radio Barbier. Tot twee uur dus ik informeert. En Niki, we hebben nog heel wat items te gaan, hè? Klopt, ja, inderdaad. Nu, 2022 is het jaar van de beweegroutes in Kruibeke. Wist je dat? Nee. Nu, nadat het straatbeeld in 2021 opgefleurd werd met signalisatie voor het 10.000 stappen project, gaan we nu een stapje verder. Het startschot van de ontwikkeling van de beweegroutes voor volwassenen valt samen met de Kriskras Cross op 20 mei van dit jaar. Dus zet het alvast met stip in je agenda. Vanaf dit moment worden in Kruibeke twee maandelijks enkele laagdrempelige beweegroutes in de kijker gezet. Er komt een variatie van self-to-do-routes en begeleideroutes. Jongeren kunnen op de jaarlijkse buitenspeeldag op 6 april zelfs al vroeger kennis maken met de beweegroute. We merken eigenlijk dat veel inwoners actief aan het wandelen zijn goed bezig allemaal. Zeker vandaag, hè, mhm. en nu volhouden, want iedereen weet intussen hoe waardevol dit stapje meer kan zijn voor je gezondheid. Wil je meer info over die kriskras cross over het blijven stappen of het 10.000 stappen project? Dan surf je gewoon even naar de www.kruibeke.be website activiteiten kriskras cross 2022. Every Are we lost? Or is this love that I'm feeling? Your burning touch its something. tot het einde. En dan nu een plaat voor onze collega Greet. Die is zo toch fan van Elvis. Voor haar deze In the Ghetto. On a cold and gray Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto And his mama cries Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. Now, people, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. and his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. In the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto. And as her young man dies in the ghetto. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. and his mama cried. Meer van deze muziek kan u beluisteren iedere donderdag tussen 2 en 3 uur met de Golden 60s. En tussen 3 en 4 dan eh, hoort u een uurtje country muziek. En voor de liefhebbers van popcorn is er Julien tussen 7 en 9. Dus je ziet, Nicky, voor Alex, eh, wat wil ze hier op de radio, hè? Zo is dat, Leo. Wel, Leo, je hebt waarschijnlijk geen kinderen meer die naar het eerste jaar secundair onderwijs gaan. Nee, nee. Al net iets ouder, zeker, hè? Ja. Nu, wel, ouders die toch nog kinderen hebben die naar het eerste jaar secundair onderwijs gaan, die moeten opletten, want vanaf 28 maart 2022 kunnen die leerlingen worden aangemeld voor het eerste jaar van het secundair onderwijs in de regio Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Stekenen en Temse. Voor heel wat jongeren en hun ouders is dat natuurlijk een zeer grote stap. En daarom even in de notendop hoe dit in zijn werk gaat. Hoe verloopt dat aanmelden? Nu, die aanmeldingsperiode die loopt van 28 maart om 9 uur tot en met 22 april om 2 uur. Via de website www.naarhetsecundair.be. En het maakt niet uit wanneer je je kind aanmeldt tijdens die periode. Iedereen maakt evenveel kans. Kies wel minimaal één school. Meerdere scholen aanduiden wordt aangeraden. Dus je moet niet meer kamperen met je tentje voor de ingang van de school. Gewoon even surfen naar de website is voldoende. Gelukkig is die tijd voorbij, hè? Inderdaad. En het resultaat van je aanmelding krijg je dan op 4 mei vanaf 2 uur per mail en of per post. Het systeem houdt rekening met de voorrangsgroepen en de volgorde van je schoolkeuze. En vervolgens moet je dan natuurlijk ook je kind nog inschrijven in de toegewezen school. En dat doe je dan tussen 7 mei en 1 juni. Vanaf 2 juni starten dan de vrije inschrijvingen. Hoe dat zal verlopen en welke school nog vrije plaatsen heeft, vind je dan ook weer terug op de website www.nadertsecundair.be. Nog iets helemaal anders. Rookmelders. Ja, inderdaad. Die zijn van levensbelang. En waarom? Omdat sinds 1 januari 2020 eigenlijk zo'n rookmelder verplicht is op elke verdieping. Zo'n rookmelder kan je leven dus redden. Eén rookmelder is een van je grootste kansen om een brand te overleven. Bij brand ontstaat er rook die erg warm, giftig en pikzwart is, dubbel zo gevaarlijk als je slaapt, want dan kan je het niet ruiken. Je wordt dus niet wakker van de geur van de rook. Maar de rookmelder die directeert de rook en kan je waarschuwen voor brand. Zo heb je dus een grotere kans om tijdig te vluchten. Het houdt jezelf, maar ook je gezin, je huisdieren en de omwonenden veilig. Let zeker op dat je een rookmelder koopt met de labels CE en EN14604 Let erop dat je rookmelder een testknop heeft en een indicator van een lege batterij. Hang het toestel in het midden van het plafond en test je rookmelders en hou ze zeker stofvrij. En zo zal je dat brandje zeker overleven. Times when we were lots of fun But now funny just ain't what you want And yeah, my girl Ain't that just a little strange Sometimes times you'd rather die than leave And now you say, hold on a second here Yeah, my love Ain't it all just a little strange When you say just hold on a second here. Better times are moving up ahead, and all sorrow is gone for good. Yeah, my girl, why don't you just let it flow? All this time I try to figure out just what it takes to live on your cloud. Yeah, my love guess I misunderstood when you say, just hold on a second here. The sadness is a color that is blue, just like your eyes. And sorrow can be all always gone for good. Dear my love, guess I misunderstood. If sadness is a color that is blue, just like your eyes, sorrow. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed. It's got to change more. Cause we think it's getting better, but nobody's really sure. And so it goes, go round again. a macho, can't you see the leather shine? You don't wanna sound dumb, don't want to offend, so don't call me a faggot, not unless you are a friend. Then if you're tall and handsome and strong, you can wear the uniform and I could play along. And so it goes. op Radio Barbier. In Kruijbeke informeert tot 2 uur. En tussen 2 en 4 uur Kruijbeke leeft met ook tal van gasten. Dus blijven luisteren zou ik zeggen met eh, tussendoor ook nog wel wat muziek. Nikki, zwemmen, doe jij dat graag? Oh, dat is al, eventjes geleden, uh, Leo. <laughs> maar je kan ook zwemmen aan uh, eh, hè? Dat klopt, ja. We hebben het al over lopen gehad vandaag, al over wandelen gehad en nu ook nog over zwemmen. We zijn echt wel een zeer sportieve gemeente. En ook dit jaar kun je dus eigenlijk nog aan voordeeltarief baantjes trekken in het Vita Scheldebad in de buurgemeente Temse. Elke inwoner van Kruibeke ontvangt 1 euro korting per toegangsticket. Het Vita Scheldebad beschikt over een 25 meter bad van 10 banen breed. Rustige baantjes kunnen trekken is een absolute must wel. Het is niet om te gaan spelen in dat bad. Maar zij die net iets meer willen, vinden ook een gading. Want kinderen kunnen naast, dus dat bad waar je die baantjes kunt trekken, Kinderen kunnen ook terecht in het instructiebad, de peutelzone of de toffe familieglijbaan. Ouders die even een break willen, kunnen gezellig toekijken vanuit de relaxerende kruidenbaden. En ik zelf ook vanuit het, uh, cafetaria, Elio. Zeker. En hoe krijg je dus die korting? Je toont eenvoudigweg je identiteitskaart aan de kassa. Er is geen administratie of papierenwinkel die er aan te pas komt. Maar gewoon zwempak aan en een duik nemen in het Vita Scheldebad in Temse. In Temse. En 11 maart, uh, eh, Niki, is ook een eh, interessante dag. Hè? Zeker. Ja, klopt. Zeer belangrijk wat onze gezondheid betreft. Ja, het is dan de maand van dikke darmkanker. Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen dikke darmkanker. Doe van je 50ste tot en met je 74ste elke twee jaar de stoelgangtest. Met die stoelgangtest onderzoekt een labo of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in de stoelgang zou kunnen wijzen op dikke darmkanker of op polypen. Dat zijn voorlopers van de dikke darmkanker. Tijdelijk opsporen is dus zeer belangrijk. Bij een snelle vaststelling kan een behandeling of een zwaardere behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter. Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief met de stoelgang. Dus meer info vind je op www.kruibeke.be slash geen excuses, doe de stoelgangtest. Dus surf even naar de website voor meer info. following our leaders. We're getting in tune. The music's played by the van die mooie platen van de Duitse groep Elfaville. Forever Young, maar dat is heel lang geleden hè. Ook eh, de muziek van Team Spirit was dat, maar dan eh, in een andere versie. Maar dit was de originele Forever Young. Nicky, bijna kwart voor twee uur. Wat gaat de tijd tot, toch snel hè? Maar we hebben nog wat belangrijke info, Leo. laat maar komen. Ja, we worden allemaal geconfronteerd met torenhoge energieafrekeningen. Maar er is een oplossing voor gevonden. Sinds deze winter bestaat er een nieuwe premie, superisolerende beglazing noemt hij. Als je superisolerende beglazing plaatst van een gemiddelde U-waarde van maximaal 1,5 watt per vierkante meter en voldoet aan de vastgestelde voorwaarden, dan kan je voortaan een gemeentelijke premie ontvangen van 20 euro per vierkante meter geplaatst glas voor een maximum van 750 euro. Ook als je verbeteringswerken doet aan minstens de voorgevel van je woning, zoals het plaatsen van nieuwe gevelbekleding, en je hierbij een minimale isolatie met R-waarde van 3,5 meter kilowatt is dat denk ik gebruikt, krijg je een verhoogde tegemoetkoming op de gemeentelijke voorgevelrestauratiepremie. Alle info vind je op www.kruibeke.be slash gemeentelijke premie superisolerend glas. En welke mogelijkheden zijn er dan nog om energie te besparen? Wist je dat 7% energie dat je die kan besparen door louter de verwarming 1 graad lager te zetten? Dat is niet veel, maar het brengt wel heel wat op in je portemonnee. Energie besparen hoeft niet altijd veel geld te kosten dus. Een verandering van gewoontes of een beetje van je tijd levert je al heel wat op. We raden ook aan om actief op zoek te gaan naar de goedkoopste leverancier. En dat kan via verschillende websites, zoals de vtest.vrecht.be of www.mijnenergie.be of www.energievergelijker.be. Wat denk je bovendien van een vergaande maar vrijblijvende en gratis begeleiding op maat om jouw woning klaar te stomen voor de toekomst op vlak van isolatie, verwarming, ventilatie enzovoort? Dat kan in Kruibeke gratis dankzij samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. Kijk op www.kruibeke.be slash renoveert. Welke premies bestaan er dan nog in Kruibeke? Je vindt alle individuele premies rond wonen en bouwen en verbouwen, maar ook rond gezin en welzijn of natuur in de vernieuwde premiebrochure 2022 via issu.com slash Kruibeke. Alle informatie vind je op de website www.kruibeke.be. Heel wat info, Nicky. En straks nog één item over eh, de barbierwandeling, denk ik. En de vacatures nog. En de vacatures. Dit is muziek van Hoover Phonic. I ring your bell, the buzzer opens the door. As I walk in, I the floor. I raise my head and see a shadow on the wall, Apparently, reminding. sound of breaking glass. What happened here? Well, I can only guess. You seem asleep as I try to put you on the bed, as I find traces of regret.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 Vicky, we zijn bijna aan het einde van Kruijbeek geïnformeerd. En je hebt nog een aantal items, hè? Ja, inderdaad. Zondag 6 maart van 2 tot 4 kan je een leuke barbierwandeling maken. En dan kom je weer heel wat info te weten. Eh, wist je dat één boom 24 kilo CO2 uit de lucht kan halen? En wat heeft dat te maken met klimaatopwarming en stijging van zee- en scheldewater? Heb je altijd al wat meer willen weten over wat die CO2-footprint nu precies is? En ben je nog meer geïnteresseerd over hoe ons natuurgebied zijn steentje bijdraagt tot de klimaatoplossingen? Dan verwelkomen wij je graag op deze wandeling in de Ruppelmondse polder. Stevig schoeisel is een must en bij regen weer best laarzen. Maar morgen gaat het eh, mooi weer zijn, hè? Ik denk het wel. Dus zeven zonnen op deze barbierwandeling wandeling is niet geschikt voor rolstoelgebruikers of kinderwagens. Honden aan de leiband zijn dan wel weer welkom. We vertrekken op het rondpunt aan einde Dijkstraat. Wil je meer info? Dan kan dat door een vraag te stellen aan info.barbiergidsen.be Dus info.barbiergidsen.be Of via het telefoonnummer 04 73 72 66 15 kan je inschrijven. En wat kost dat, Niki? Dat is volkomen gratis. Dus, dus morgen, dat dus- morgen. inderdaad de frisse lucht opsnuiven. Dan kan dat en wordt je verwacht op het rondpunt Einde Dijkstraat om twee uur. In Ruppelmonde is dat, hè? In Ruppelmonde. Klopt. En dan vacatures. Er zijn nog heel wat vacatures aan eh, de gemeente Kruijweken. Ze zoeken allereerst een administratief medewerker onthaal. Wat verwachten ze daar van jou? Je zorgt voor een vriendelijk onthaal aan de balie en je beantwoordt binnenkomende telefoons. Je verstrekt algemene inlichtingen of je verwijst de bezoekers door naar een specifieke dienst. Daarnaast sta je in voor een aantal ondersteunende administratieve taken. Dat is een job vol tijd voor onbepaalde duur. Ze zoeken dan ook nog een sportmonitor tijd, een vervangingscontract. Je bent dan hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het lesgeven tijdens de school sportklassen en het geven van multimove lessen. Daarnaast begeleid je jongeren tijdens sportkampen in de schoolvakanties, organiseer je school sportacties en geef je sportles aan senioren. Dan zijn ze ook nog op zoek bij de gemeente Kruijweken naar een zaalwachter. Dat is een voltijdse job van onbepaalde duur. Je bent dan verantwoordelijk voor het toezicht en onderhoud van de sportaccommodatie De Dulpop. Je plaatst de sport, sporttoestellen en ruimt ze op. Tevens ben je het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers van de sporthal en zorg je voor een veilige sportomgeving. En tot slot zijn ze nog op zoek achter een, achter een arbeider Dat is ook voltijds voor een bepaalde duur. Je staat dan mee in voor het onderhoud van het openbare groen. Je maait grasperken of voetbalvelden met de grote zitmaaier. Je helpt bij het onderhouden van de gemeentelijke kerkhoven. En je draagt zorg voor het gereedschap. Je volgt reglementeringen op vlak van veiligheid uiteraard. Meer, meer informatie liever, excuseer, over deze functies en vacatures, de voorwaarden en de selectieprocedure vind je op www.kruibeke.be slash vacatures of je kan contact opnemen met de personeelsdienst via vacatures.kruibeke.be. Of telefoneren kan ook 03 740 36 97. Een hele boterham, Nikki, was Een dat, hele boterham, klopt, ja. Oké, dankjewel, Nikki. Sweet. van de bovenste plank, Gladys Knight en de Pips. De dame met een van de mooiste stemmen vind ik dan toch persoonlijk, Nicky, niet? ja, Leo. Mooi, hè? <laughs> Midnight, ja, geeft me altijd gelijk. Bijna twee uur. Deze trein loopt bijna tot het einde, hè? Jammer genoeg. Ja, ja, klopt. We hebben eh, heel wat info gegeven eh, die we doorgekregen hebben natuurlijk van het lokaal bestuur Kruibeke. Wil je die nog eens herbeluisteren, dan kan dat vanaf morgen. Dan surf je even naar onze website www.radiobarbier.be en dan kan je dit programma on demand herbeluisteren. Ook, eh, ja, de info vind je uiteraard op de website van de gemeente Kruibeke zelf. Dat is www.kruibeke.be. Of je leest even het Kruibeke Infoblad Lente 2022. Daar vind je ook heel wat informatie die we ook vandaag gegeven hebben. En kan je eventueel rustig nalezen. Wij zijn er terug, of alleszins onze vervangers zullen het zijn, Eleo, volgende maand. Want wij zijn dan in het buitenland, niet samen, maar elk op een <laughs> andere locatie. Een beetje van ver van elkaar, hè? Ja, ja, ja, ja klopt, inderdaad. Eh, dus het zullen onze vervangers dan zijn en zij zullen dan de info van die maand geven op 2 april. Uiteraard van 12 tot 2 weer. En wij zijn er dan terug in mei. Tot dan.